Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag nog eens twee verdachten aangehouden... in de zaak rond het bedreigen van een docent van het Emmaus College in Rotterdam. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam... een 18-jarige man uit Den Haag. Ze worden verdacht van bedreiging en opruiing. Gisteren werd al een 18-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat zij een bericht op sociale media heeft gepost... waardoor ze anderen heeft aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Ze zit niet meer vast, maar wordt nog wel verdacht. Een docent die een spotprint toonde is na de bedreigingen ondergedoken. Pas volgend jaar wordt duidelijk welke partij de macht in de Amerikaanse Senaat krijgt. In Georgia is op 5 januari voor twee senaatzetels een tweede ronde nodig. Vannacht werd duidelijk dat zowel de republikeinse als de democratische kandidaat in die staat... niet de benodigde 50% kregen om de strijd meteen te beslissen. Op dit moment zijn beide partijen zeker van 48 zetels in de Senaat... dat nu nog wordt geleid door de republikeinen omdat de zetels van Alaska en North Carolina waarschijnlijk naar de Republikeinen gaan... bepaalt Georgia wie definitief de macht krijgt. Technologiebedrijf Uber heeft medewerkers in Amsterdam onder hoge druk laten tekenen voor ontslag in ruil voor een financiële vergoeding. Daarmee omzeilde het bedrijf de Nederlandse ontslagregels, blijkt uit onderzoek van NRC. Uber zegt in een reactie dat de Nederlandse ontslagregels volledig zijn toegepast. De stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, is besmet geraakt met het coronavirus. Amerikaanse media melden dat ook een paar van zijn medewerkers het virus hebben opgelopen. Meadows is een van de naaste medewerkers van president Donald Trump. De afgelopen dagen trokken ze veel samen op. Het weer nog. We krijgen een zonnige zaterdag en bij weinig wind lopen de temperaturen vanmiddag op naar 13 in het noorden tot 17 graden in het zuiden van het land. Morgen opnieuw een frisse start en daarna de ochtend nog veel zon. In de middag meer wolken en lokaal valt er dan nog een enkel buitje, maar het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A10 Knoop het Watergraafsmeer richting Knoop het Amstel is afgesloten door een ongeluk, de binnenring.